Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Amerika is de stemming over omstreden wetten tegen internetpiraterij uitgesteld. In de wetsvoorstellen staat dat de toegang wordt geblokkeerd tot buitenlandse sites die gestolen of illegale inhoud aanbieden voorzitter van de Senaat besloot tot uitstel van stemming in het licht van de recente gebeurtenissen. Wikipedia en Google voerden woensdag actie tegen de voorstellen en ook vanuit Brussel komt kritiek. Eurocommissaris Kroes heeft het op Twitter over slechte wetgeving. Ze pleit voor een vrij en open internet. Te hard rijden is ook illegaal, Twitter Kroes, maar dat betekent niet dat je de hele snelweg vol drempels legt. Het KLPD onderzoekt hoe het vrachtschip bij Wijk aan Zee is vastgelopen. De politie gaat onder andere de kapitein van het Filipijnse schip verhoren. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg een paar honderd meter uit de kust vast. Het dreef af toen het anker het braf en strandde vervolgens in het zand. Vannacht wordt met kabel geprobeerd om het schip los te trekken. Rond kwart voor twee wordt hoogwater verwacht. Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn plannen voor de Hetwiegepolder. Vorig jaar besloot het kabinet dat niet die polder, maar ander gebied in Zeeland onder water wordt gezet. De Europese Commissie vroeg het kabinet om opheldering. Bleker heeft twee internationale deskundigen de kwestie nog eens laten onderzoeken en ze steunen volgens Bleker het rapport waarop het kabinet zich baseert. Volgens Bleker kan de Europese Commissie Nederland niet houden aan het verdrag met Vlaanderen, omdat Europa daar buiten staat. In Groot-Brittannië zijn drie moslims schuldig bevonden aan het oproepen tot haat tegen homo's. Daarvoor is voor het eerst een nieuwe wet uit 2010 gebruikt. Die stelt het oproepen tot haat vanwege iemands seksuele geaardheid strafbaar. De moslims hadden bij een moskee in Derby pamfletten verspreid waarin werd opgeroepen homo's te doden. Er stond iemand met een strop om zijn nek op. De actie was een protest tegen een gay pride in Derby.